Koenders zegt dat hij zich hard gaat maken voor de andere Nederlander. De minister wil de druk op de Indonesische regering opvoeren en daarbij zoveel mogelijk samenwerken met andere landen. In Rotterdam heeft de brandweer vanmiddag een vrouw gered uit een blok gips. De vrouw had zich op het grote kerkplein in gips laten gieten voor een kunstproject. Toen het blok hard werd, raakten de kunstenaars in paniek. Volgens de politie kreeg de vrouw, ondanks een pijp in het gipsblok om door te ademen, te weinig lucht. Brandweerlieden hebben haar uit het blok gebikt. De politie zegt dat ze het niet had overleefd als ze niet was uitgehaald. Vijf betrokkenen, onder wie de vrouw zelf, zijn aangehouden... omdat ze volgens de politie een mensenleven in gevaar hebben gebracht. Omroep Max-directeur Jan Slachter is gekozen tot omroepman van het jaar. De verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door het vakblad Broadcast Magazine. Slachter krijgt de prijs omdat hij zich volgens de jury sterk blijft maken voor het behoud van diverse publieke omroepen. Volgens het blad is Slachter een lichtend voorbeeld voor Hilversum vanwege de salarisverlaging die hij zichzelf heeft opgelegd. Ook krijgt hij de prijs voor de programma's van Max die volgens Broadcast Magazine allemaal feilloos lijken aan te sluiten op de wens van de doelgroep van de omroep. Het weer, het is vrijwel overal droog. Aan de kust enkele opklaringen, in de rest van het land bewolkt en plaatselijk dichte mist. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 3 graden onder nul. Morgen overdag lost de mist geleidelijk op en schijnt de zon geregeld. Smiddags is het 3 graden in het zuidoosten en zo'n 5 graden op de Wadden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Diemen Noord 2 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht vanwege een technisch onderzoek. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Knoop De Hoek en Knoop het Badhoevedorp 4 kilometer. Ook vanwege een technisch onderzoek. En de A10 Zuid staat helemaal vol.